12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PvdA-leider Ascher zegt dat zijn partij bij de Europese verkiezingen... een bizarre comeback heeft gemaakt. Volgens lijsttrekker Frans Timmermans blijkt uit de uitslag... dat de meeste Nederlanders vinden dat een hervormde Europese Unie echt nodig is. VVD-leider Rutte zegt dat de PvdA een ongelooflijk knappe prestatie heeft geleverd. Volgens de exit poll van Ipsos wordt de PvdA met vijf zetels, een winst van twee, de grootste Nederlandse partij in het Europees Parlement. De VVD wint een zetel en komt op vier, net als het CDA, dat er juist één verliest. Forum voor Democratie en GroenLinks halen allebei drie zetels. Forumlijsttrekker Epping is tevreden met het resultaat... en wijst erop dat zijn partij de grootste groeier is. Volgens GroenLinks-leider Klaver heeft de linkse politiek gewonnen van de rechtse omdat de uitslag van de Europese verkiezingen zondag pas bekend wordt gemaakt... heeft Geen Pijl vrijwilligers naar 1500 stembureaus gestuurd... om daar de uitslagen te noteren. Een paar honderd stembureaus zijn inmiddels binnen... en daaruit blijkt hetzelfde patroon als uit de exit poll van Ipsos. De PvdA wordt het grootst, gevolgd door VVD, CDA, Forum voor Democratie en GroenLinks. In de telling van Geen Pijl staat de PvdA zelfs op zes zetels. Minister Wiebes biedt zijn excuses aan over een uitspraak... tijdens een bezoek de afgelopen dag aan Groningen. In zijn uitleg waarom hij nog niet direct met concrete maatregelen komt... noemde hij de aardbeving van gisteren een bevingje, Dat leidde tot verontwaardigde reacties. Wiebes erkent dat het een stomme verspreking was... en wijst erop dat hij eerder juist heeft benadrukt... hoe heftig de beving was voor de bewoners. Met zijn uitspraak wilde hij duidelijk maken... dat één nieuwe beving geen reden is voor allerlei extra maatregelen. Het weer. Vannacht is het droog, minima rond 9 graden. Daarna een vrij zonnige dag... Met middagtemperaturen van 18 tot 23 graden is het vrij warm. In het zuidoosten kan later op de dag een bui ontstaan.